Sotheby's is de zegel de laatste in zijn soort en is het werelds beroemdste postzegel. De koper bleef anoniem. En op het WK voetbal zijn Rusland en Zuid-Korea niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het werd 1-1. Eerder op de avond werd er bij Mexico tegen gastland Brazilië helemaal niet gescoord. Het weer, nu en dan zon, maar ook een enkele bui. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Morgen bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt een graad of 18. En ook vrijdag fris, maar iets meer zon.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 voor de Koentunnel ook 2 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 2. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 2 kilometer. En richting Rotterdam bij hardingsveld griesendam 3. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek Hoek en Radweg Dordrecht 6. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 3 kilometer.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 De anderen krijgen een jaar langer de tijd. Op de scholen in Utrecht, Amsterdam, Apeldoorn, Tilburg, Den Haag en Hoofddorp zitten bij elkaar 250 leerlingen. Volgens de inspectie is het onderwijs op de zes evangelische scholen slecht. Het schoolbestuur beloofde in maart zelf met oplossingen te komen, maar volgens Dekker is er niets gebeurd. Verzekeraar Egon biedt honderdduizenden mensen met een woekerpolis een nieuwe compensatie aan. De gedupeerden krijgen een deel van hun premie terug. Hoeveel verschil per klant? Gemiddeld gaat het om 3 à 400 euro. Het is de derde keer dat Egon mensen met een woekerpolis een collectieve schikking aanbiedt. In de Amerikaanse staat Georgia is vannacht een 59-jarige moordenaar ter dood gebracht. Het was de eerste executie sinds april. Toen stierf ter dood veroordeelde aan een hartaanval... omdat het gif dat hem had moeten doden niet goed in zijn lichaam werd opgenomen. De autoriteiten willen er zeker van zijn dat het proces werkt. Volgens de ooggetuigen verliep de executie in Georgia zonder problemen. Later vandaag worden er ook in Florida en Missouri weer mensen ter dood gebracht. De wolf lijkt weer terug in Nederland. In Twente is er één gezien, meldt de Twentse courant Tubantia. In de gemeente Dinkeland en Tubbergen hebben mensen de wolf zien lopen. Een expert bevestigt dat het zeer aannemelijk is dat het inderdaad om een wolf gaat. Het dier zou uit Duitsland zijn gekomen en één à twee dagen in Twente hebben rondgelopen. Het zou voor het eerst zijn sinds 1897 dat er weer een wolf in Nederland is gezien.